rennen en laat me zien Tot de grond met je booty in je strakke jeans Hoe jij beweegt is er veel te ziek De manier waarop ze naar me kijkt vergeet het niet Schud je binnen en laat me zien Tot de grond met je booty in je strakke jeans Hoe jij beweegt is er veel te ziek De manier waarop ze naar me kijkt vergeet het niet Schud je binnen en laat me zien Tot de grond met je booty in je strakke jeans Hoe jij beweegt is er veel te ziek De manier waarop ze naar me kijkt vergeet het niet Schud je binnen en laat me zien hoe jij beweegt is een fantasie Ik ben niet waarom op zijn me vergeet zijn het niet Schud je binnen en laat me zien Wat je wil in de club of een disco zien. Met je chicks aan de bar en ik weet wat je ziet Spannen papjes die bewegen op to beats Shake, shake, dat is wat je moet doen Met je ass plak het aan de vloer is wat ik bedoel Alle gasten in de tent weten wat ze moeten doen Neem alle tijd voor de mammies en ik breng ze cool Komt die bass op zes stoppen, alles nou, gaat nu kapot En dat is zeker verrot. DJ Glen B en Viero blaze het in de scene ziet echt dikke beats, je kan helemaal niks meer zien BMD connected met een club, circuit is harde shit Alle mammies worden lauw bij het horen van mijn spit Leg het over niks met hip-hop is mijn nieuwe business Drie tangas, 50.000 euro en een dikke split Stoot je binnen en naar me zien Tot de grond met je booty in die strakke jeans Hoe jij beweegt is er veel te zien Ik ben nieuwe op zijn naam en kijk wat